7 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Omwonenden van Schiphol reageren verbijsterd op het plan van minister van Nieuwenhuizen... om de luchthaven vanaf 2021 weer wat te laten groeien. De bewonersorganisatie Schiphol vindt het niet kunnen dat de minister een besluit neemt... terwijl ze juist met de omwonenden in gesprek was. Het stoort de belangenclub dat de luchtvaart kennelijk niets hoeft te doen aan het klimaatakkoord. Het argument dat er stille vliegtuigen komen noemt de woordvoerder een sprookje. Ook de linkse oppositie in de Tweede Kamer gelooft er niets van dat Schiphol kan groeien zonder extra overlast te veroorzaken. Tegen de 49-jarige Amerikaan die ervan wordt verdacht... dat hij een 12-jarig meisje uit Rotterdam heeft meegenomen en misbruikt... is een tweede aangifte binnengekomen. Die komt van een vrouw die zegt dat ze 19 jaar geleden... door de Amerikaan is verkracht. Volgens haar advocaat probeerde ze daar eerder aangifte van te doen... maar werd dat steeds geweigerd. Door de verkrachting werd de vrouw zwanger. Haar dochter is nu 18 jaar. Via een chatroom kende de dochter het 12-jarige meisje uit Rotterdam. De Amerikaan zat ook in die chatroom. De politie heeft in Capella aan de IJssel ruim een miljoen euro aan contanten in beslag genomen. Ook werd in een huis meer dan 50 kilo drugs gevonden. Drie mannen zijn aangehouden. De politie was getipt door een inwoner die vond dat de drie mannen zich opvallend gedroegen. Een van hen, een Duitser, bleek tassen met geld bij zich te hebben. In het huis van een van de andere mannen in Capella aan de IJssel werden de drugs, een vuurwapen en nog meer geld gevonden. Kiki Bertens heeft op Wimbledon de derde ronde bereikt. Ze was de Amerikaanse Taylor Townsend in drie sets de baas. Titelverdedigster Angelique Kerber is uitgeschakeld. De als vijfde geplaatste Duitse verloor in drie sets van de Amerikaanse Lauren Davis... de nummer 95 van de wereld. Het weer. Vanuit het noorden neemt de bewolking toe.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 She brings me only one piece. I tell her I want two pieces. She say go to the toilet. I say you don't understand. I wanna do piss on my plate. She say you better no piss on the plate. You son of a bitch. I don't even know the lady and she calling me a son of a bitch. Son of a bitch. I don't need this. I go to eat at a bigger restaurant. The waitress brings me a spoon and a knife, but no fork. I tell her I want the fork. She tell me everyone you wanna fuck. I tell her you no understand, I wanna fuck on the table. She say you better not fuck on the table, you son of a bitch. I don't even know the lady and she calling me a son of a bitch, a son of a bitch. I don't need this. my room in a hotel, and there is no sheets on the bed. Call the manager and tell him I want a sheet. He tell me to go to the toilet. I say you don't understand. I want a sheet on my bed. He say you better not sheet on my bed, you son of a bitch. I go to the checkout and the man at the desk say peace on you.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 under me, yeah. I'm gonna shake, throw roll away in the dirt under me, yeah. I'm gonna shake, throw roll away in the dirt, yeah. I'm gonna shake, throw roll away in the dirt, yeah. I'm gonna shake, throw roll away in the dirt, yeah.